Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De vicepresident van de VS gaat deze week naar Groenland en daar zijn mensen niet blij mee. In een video kondigde J.D. Vance zijn komst aan. In Groenland en in Denemarken klinkt er kritiek. Zijn bezoek komt op een gevoelig moment, zegt correspondent Rolien Creton. In Groenland worden op dit moment coalitieonderhandelingen gevoerd. Zijn net verkiezingen geweest. En ja, met J.D. Vance wordt de Amerikaanse druk opgevoerd. President Trump wil dat Groenland bij de VS gaat horen. De premier van Groenland liet al eerder weten niet blij te zijn met de druk die de VS op ze uitoefent. Een Belgisch politicus is opgepakt voor drugshandel. Hij was gemeenteraadslid en bestuurder van de stad Mortsel, vlakbij Antwerpen. Hij zou horen bij een bende die zich bezighoudt met invoer en doorvoer van cocaïne... via de haven van Antwerpen. Ook twee anderen zijn aangehouden. Radiopiraten gaan steeds verder om hun illegale zenders in de lucht te houden. opsporingsambtenaren worden bijvoorbeeld bedreigd. Hun namen, foto's en adressen worden op Facebook gedeeld. De inspectie noemt de impact groot. Ik denk dat veel mensen zich niet dat realiseren. Dat eh, als jij eh, iemand bedreigt op wat voor manier dan ook... dat het daadwerkelijk impact heeft. En dat eh, dat impact heeft als jij te horen krijgt van... ik kom je thuis wel opzoeken. Of ik weet waar je kinderen op school zitten. De afgelopen twee jaar deden de ambtenaren tien keer aangifte van agressie en bedreiging wetenschappers hebben in de woestijn in Mongolië resten ontdekt van een nieuwe dinosoort. Deze hoogleraar vertelt dat het een nogal bijzonder beest moet zijn geweest. Als je een kind vraagt een dinosaurus te tekenen... dan zullen ze zeker geen Therizinosaurus eh, gaan, eh, gaan, gaan tekenen. Dat waren beesten die op hun achterpootjes rondliepen... maar er zit wel een lange nek op die we meer kennen van de langnekdinosaurussen. En dan zitten er eh, vooraan nog een paar behoorlijk forse klauwen. Het was een verre neef van de T-rex, maar wel een vegetariër. Dus waarschijnlijk gebruikte hij die klauwen voor zelfverdediging en om planten te pakken. Krijg je het weer nog vanochtend veel grijs, maar wel droog. Vanmiddag zijn er vaker opklaringen met ook zon. Het wordt max 10 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door een technische storing is de Velsertunnel in de A22 momenteel dicht... van Velzen naar Beverwijk.